9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Belgische koningin Fabiola is overleden. zoals de weduwe van de in 1993 gestorven koning Boudewijn... en tante van de huidige koning, Filip. Ze had de laatste jaren gezondheidsproblemen... en overleed vanavond in kasteel Stuivenberg in Brussel. Koningin Fabiola was 86 jaar. De Nederlandse economie groeit volgend jaar minder hard dan eerder werd gedacht, verwacht het Internationaal Monetair Fonds. De groei wordt onder meer belemmerd door de internationale economische malaise en door de schulden die mensen hebben door een relatief hoge hypotheek. Het IMF dacht in oktober nog dat de Nederlandse economie volgend jaar zou groeien met 1,4 procent en dat is nu naar beneden bijgesteld naar 1,2 procent. De Chinese oud-veiligheidschef Zhu Yongkang is opgepakt en uit de communistische partij gezet. Hij wordt onder meer verdacht van het aannemen van steekpenningen en het lekken van staatsgeheimen. Zhu was tot 2012 lid van het belangrijkste partijorgaan van China. Het is voor het eerst dat een voormalig lid van de partijtop zo hard wordt aangepakt. In Sierra Leone neemt het aantal ebola-besmettingen snel toe. Per dag komen er 80 tot 100 gevallen bij, zegt de regering. In het land zijn 6200 besmettingen geregistreerd, waarvan 1900 dodelijk. En daarmee is Sierra Leone het zwaarst getroffen land in de ebola-crisis. In Liberia neemt de verspreiding van de ziekte juist af. Van 60 nieuwe gevallen per dag in september tot 10 per dag nu. Twee Britse Syriëgangers zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en 8 maanden. Volgens de rechter hebben de 22-jarige mannen uit Birmingham terreurdaden voorbereid. Ze hadden zich in Syrië aangesloten bij rebellengroep Al-Nusra. Toen ze na acht maanden terugkeerden naar Groot-Brittannië werden ze opgepakt. Het weer, op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Morgen eerst nog een enkele bui, daarna geregeld zon. Het wordt morgen 6 tot 8 graden.